van mogelijkheden. Zocht verbinding met gelijkgestemde zielen uit heden en verleden. Door een mystiek landschap vloeide mijn spirit zag aanwezig in de verte. Als de zon zo helder, daar was jij een stralende. perfect moment waar ik niet van wilde ontwaken. jij dan lacht, lijkt het voor mij alsof de zon weer schijnt. Je bent de vrouw, de ene vrouw uit mythisch ver verleden.